ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft vanochtend een Iraans nucleair complex aangevallen. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De aanval was in het noordwesten van het land. Volgens Iraanse media is er geen verhoogde straling rond de getroffen centrale. Bani woont in Nederland en probeert iedere dag contact te krijgen met haar familie in Iran. Het is elke dag een verrassing. Welke gebieden worden getarget? Je weet niet of het in jouw straat is, of het bij je vriendin is, of het bij je tante is. Dus die angst waarin ze leven is ongekend. Iran heeft Israël ook weer aangevallen. Een ziekenhuis in het zuiden werd geraakt. Daarbij raakten drie mensen ernstig gewond. Een grote brand op een industrieterrein in Middenbeemster is nog altijd niet onder controle. Er komen flinke rookwolken vanaf en daarom blijven scholen en kinderdagverblijven in de buurt vandaag dicht. Het koolstofbudget van de aarde is over drie jaar opgebruikt. Wetenschappers hebben uitgerekend hoeveel CO2 er in de lucht mag zitten... om onder de anderhalve graad opwarming te blijven. Als we zo doorgaan hebben we die hoeveelheid al over drie jaar bereikt... schrijft een Brits zakenblad. De onderzoekers denken dat we steeds minder kans maken... om klimaatverandering een beetje binnen de perken te houden. Als je vandaag naar het strand van Noordwijk of Scheveningen gaat... dan kan je misschien zeven marineschepen in zee zien liggen. Die liggen daar voor de NAVO-top volgende week. Nederland wordt ook vanaf zee bewaakt. In Den Haag zelf is het gebied rondom het World Forum op slot gegaan. Daar staan hekken waar je volgens de projectleider niet zomaar voorbij kunt. Nou, dan moet je geaccrediteerd worden, moet je een pasje hebben. Daar is het accreditatieruimte. Dus daar moet je erin. Dus die hebben, hè, we zeggen, het hek gaat op slot en de sleutel zit daar. En we proberen daarna, als die conferentie afgelopen is, zo snel mogelijk de zaak weer open te gooien. Maar de overlast duurt dan echt nog wel even. Want het afbouwen van de hekken, gebouwen en het terugplaatsen van bomen duurt nog tot in augustus. Het weer nog in het noordoosten en aan de kust vandaag af en toe misschien een wolkje... maar verder vooral strak blauw en heel veel zon. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 26 in Brabant en Limburg. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is in volle gang. In Noord-Holland staat nu 80 kilometer file. Zo loopt het vast op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Bij Purmerend Noord is de weg net weer vrij na een ongeluk... maar de teller staat hier nog op een half uur vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam loopt het vast bij knooppunt De Nieuwe Meer.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 And you can geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. past memories I just wanna let it go for tonight That would be the best therapy for me till it's gone. To be in paradise, put up a parking lot. And now, now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. To be in paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up I wanna get close your eyes, clear Zandvoort. Dit is ZFM. unbelievable You're always ask what it's all about. you're unbelievable. You're so unbelievable.